Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een schietpartij in Colombia is een Nederlandse vrouw omgekomen. De vrouw van 25 zat in een restaurant toen er twee mannen het restaurant binnenkwamen en begonnen te schieten. Volgens ooggetuigen zat de vrouw met een Braziliaan te praten. Beiden werden ze geraakt en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleden ze aan hun verwondingen. Twee anderen raakten gewond. Waarom de daders om zich heen begonnen te schieten is nog niet duidelijk. Op dit moment geven 2 op de 100 Nederlanders bloed, maar dat zijn er niet genoeg. Vooral aan bloedplasma is een groot tekort, zegt Bloedbank Sanquin. Het is vandaag Wereldbloeddonordag. De bloedbank hoopt dat er een hoop nieuwe donoren bijkomen. En de Grand Prix van Australië blijft tot en met 2035 in Melbourne. In het Formule 1-contract is afgesproken dat de komende 10 jaar elk jaar een race in die stad wordt georganiseerd. Onze Max Verstappen kwam op dat circuit nog niet verder dan de derde plaats. En een grafsteen in de Amerikaanse staat Iowa zorgt voor gedoe. Op die steen staat een gedicht met daarin een verborgen boodschap. De dochter van de overleden man leest het even voor. Forever in our hearts, until we meet again memories known as our son, brother, father, papa, uncle, friend cousin. De eerste letters van de dichtregels maken de woorden fuck off. Een scheldwoord dat de overleden man vaak gebruikte. De familie zette de tekst dan ook op de grafsteen om hem te eren... maar de begraafplaatsbeheerder is er niet blij mee. Hij vindt dat er op een begraafplaats geen plek is voor gescheld. Of de steen binnenkort weg moet is niet duidelijk. De familie hoopt dat mensen er de humor van in kunnen zien. En het weer nog opnieuw een zomersdagje vandaag. Veel zon en vanmiddag maximaal 22 tot 25 graden. En morgen gaat het pas echt los, dan kan het wel 30 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Technische problemen aan de brug bij de Stevinsluizen.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 Baby the them, no no good love girl. Yo, them, the them, no no good love girl. decade neon TV. spread to the world, all over the world. In I'm on my mission. Oh, Where we pray that they all the nations. Everybody listen, now. let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow. I wanna be your love move you right. Feel it tonight, Let me be the love that comes from the Let me be rainbow rising up.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 Veel ouderen maken daarom geen gebruik van bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag... waar ze wel recht op hebben. In de Amazone zijn menselijke resten gevonden... die waarschijnlijk van de vermiste Britse journalist en zijn Braziliaanse gids zijn. Dat meldt de Braziliaanse politie. Een Nederlandse vrouw van 25 is omgekomen bij een schietpartij in Colombia. Ook een Braziliaan kwam om het leven. Twee anderen raakten gewond. De toedracht van de schietpartij is nog onduidelijk. Het weer, veel zon en het blijft droog bij maximaal 25 graden.